ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd zijn er demonstraties op verschillende treinstations gepland. Demonstranten willen aandacht vragen voor de hongersnood in Gaza... en komen daarom samen op stations in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Utrecht en Nijmegen. De demonstranten willen op potten en pannen slaan... om zo de Nederlandse regering op te roepen om iets te doen aan het weinige eten en drinken in Gaza. Vijf medewerkers van de politie in Almere die zich hebben misdragen... hebben straffen gekregen. Er waren klachten over ze binnengekomen. Het ging om ongepast en grensoverschrijdend gedrag... zoals discriminerende en seksistische opmerkingen. Dat deden ze naar elkaar en ook naar burgers toe. Een aantal politiemedewerkers zijn ontslagen en anderen zijn overgeplaatst. Hulk Hogan is overleden. Volgens entertainmentwebsite TMZ is hij overleden aan een hartaanval. Hulk Hogan is vooral bekend als professioneel worstelaar. Daar won hij vele prijzen mee. Hij scheurde vaak zijn t-shirt kapot tijdens gevechten. Hij was ook acteur. Ook had hij met zijn familie een tijd lang een reality-serie op MTV. Hulk Hogan was 71 jaar. En de omzet van de Action blijft maar stijgen. Afgelopen half jaar verkocht de winkel voor 7,3 miljard euro aan spulletjes. Dat is een stijging van bijna 18 procent, zegt mijn economiecollega Aida Brans. Ja, de Action blijft maar groeien. De prijsvechter begon in Nederland en is nu in 13 landen actief. Volgens de topvrouw Hajer Haji blijven mensen behoefte hebben aan koopjes. De winkelketen wil komend jaar dan ook 370 nieuwe vestigingen openen. En dat zou dus neerkomen op één winkel per dag. Tot slot het weer. Wat zon, wat wolken. In het noorden nog steeds kans op een bui. Morgen een mix van zon en wolken met in het zuidoosten een bui. Het wordt dan een graad of 23. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files op de Noord-Hollandse wegen staan momenteel bij en Burgerveen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 5 kilometer daar met 10 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Knopend Velzen. 9 kilometer file en die file begint al bij knooppunt Badhoevedorp. A10 Zuid vanuit het Koenplein naar Durgerdam. Vanaf Amsterdam-West op de A10 Zuid. De buitenring 14 kilometer file en een half uur vertraging. Uur vertraging op de N202 Amsterdam-Ijmuiden bij de aansluiting met A22. En een half uur vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen.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 Nieuwe woningen worden door vertragingen bij de bouw vaak veel duurder dan begroot, meldt Nieuwsuur. Volgens berekeningen van het vaktijdschrift Vastgoedjournaal kan het verschil oplopen tot 50.000 euro. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. De renner uit Australië kwam na een loodzware bergrit als eerste boven op de Col de la Loze. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Het weer, vanavond meer bewolking en vannacht koelt het af naar 18 graden.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 Oh, oh, oh, oh, oh God vinden hem leuk van Whitney Houston. Maar we doen toch even deze eerlijk gezegd hoor. without you Just as lonely as the shepherd without sheep And when het lijkt me duidelijk eh, dat we dit eventjes zo eh, doen. Want ja, het eh, kan menigeen niet zijn ontgaan. Want George Cormans, die is afgelopen maandag overleden. Wat zeg ik, dinsdag. Uh, en dat had allemaal te maken met de, ziekte die hij te horen kreeg... om niet 1971 en 61, nee, 2021. toen kreeg hij de diagnose ALS. En dan weet je eigenlijk al dat het een, een verhaal is dat dat eindig is. Want daar is geen middel voor. En eh, dat was ook meteen het einde van bijvoorbeeld de Golden Earring. Maar ook op dat moment eh, was hij bezig met een uh, tournee met de Vreemde Kostgangers. En die Vreemde Kostgangers, dat was ooit een, ja, een uniek samenkomst van Henny Vrienden, George Kooijmans en Boudewijn de Groot. dat was een beetje als een soortement van verjaardag voor de drummer van de band eh, van de Golden Earring, namelijk Cecil Zuiderwijk. En dat viel eh, zo goed dat eh, de, heren, de drie heren besloten om daar zelf ook dan nog ja, muzikaal daarmee op tournee te, te gaan. In 2021 heeft Boudewijn de Groot ook nadat de diagnose ALS bij George Koymans werd vastgesteld... besloten om daar de stekker uit te trekken. En uiteraard was dat ook het geval bij de Golden Earring. Dus eh, reden te meer om bijvoorbeeld ook dit nummer uit 1971 eh, er even bij te pakken. Het is een beetje, eh, ook als je de video erbij pakt, eigenlijk... een beetje de eerste keer dat, dat in de viertal... waarmee eigenlijk ook de Golden Earring is geëindigd in dat opzicht. Namelijk de bezetting met Cesar Zuiderwijk als drummer... De bassist, Rine Schertsen, de man van het eerste uur... want hij is samen met George Koymans, en dat is een zwager notabene, Rinus Schertsen... want de vrouw van Rinus... Eh, nee, de zus van Rinus Gerritsen... die is getrouwd met George Koymans. Zo zit het dan. En Barry Hay, die is dan eh, ook actief. Maar dat is ietsje ervoor. Want Cesar Zuiderwijk kwam er als laatste bij in 1970. En uh, eh, daartussenin zijn er nog twee mensen erbij geweest drie zelfs Elko Gelling. Die vroeger nog meedeed met eh, Harry Musquet en eh, weet ik wat, eh, QB in de Blizzard. Maar we gaan hem afsluiten, dit verhaal. Want we hebben er nog eentje die we nog willen laten horen tot aan het nieuws van 7 uur. En dat is een echte George Kooijmans song. En dat is Another 45 Miles. straks gaan we verder met een alternative FM met Jane Bakkers. some shadows of the clouds in the sky. I've got to get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me here right. It looks like the road is swallowing me up.